Freddy van met het NOS-journaal. Stalker van Caries van Houten wordt voor een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Justitie had tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank acht bewezen dat de 42-jarige man Caries van Houten heeft bestookt met honderden mails, brieven en tweets. De actrice werd daar zo angstig van dat ze op een gegeven moment haar huis niet meer uit durfde. Eind oktober belde de man bij haar aan, waarop van Houten 112 belde en de man werd opgepakt. Omdat hij ontroekeningsvatbaar is, hoeft hij niet de cel in. En er is geen tbs opgelegd omdat hij geen geweld gebruikte en geen strafblad had. De Italiaanse premier Berlusconi hoeft niet terecht te staan wegens fraude en verduistering bij zijn bedrijf Mediaset. De rechter in Milaan heeft dat bepaald. Twee andere topmannen van het bedrijf, onder wie Berlusconi's zoon Pierre Silvio, moeten wel terecht staan. De zaak draait om de aankoop van tv-rechten. Vanwege fraude en witwassen zou daarvoor te veel zijn betaald. De vrijspraak voor Berlusconi betekent niet dat zijn juridische problemen voorbij zijn. Hij is nog verwikkeld in drie andere processen. Zo wordt de premier verdacht van corruptie en belastingontduiking... en zou hij het minderjarige meisje Ruby hebben aangezet tot prostitutie. De twee verdachten van de moord op een textielhandelaar en zijn zoon uit Herwenen... zijn in hoger beroep veroordeeld tot 25 en 18 jaar cel. Vorig jaar legde de rechtbank de verdachte nog 30 jaar cel op. Marktkoopman Marcel B. en zijn zoon Mark B. werden toen allebei veroordeeld voor moord. Maar het gerechtshof in Arnhem acht niet bewezen dat de slachtoffers uit Hurwenen met voorbedachte raden zijn gedood. De textielhandelaar en zijn zoon werden in 2008 in hun eigen huis vastgebonden en van dichtbij door het hoofd geschoten. De zoon werd daarna in brand gestoken. De daders hadden veel schulden en waren uit op het geld van de slachtoffers. Het weer... Opklaringen, maar vooral aan de kust nog buien. Het wordt ongeveer 12 graden met veel wind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. Dit, was... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A17 wordt gecontroleerd tussen Moerdijk en Roosendaal, tussen Zevenbergen en Roosendaal. En op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en Knopend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 I know that you're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 city of love, Ooh, city of peace, every one of us. Cause we all need it, yeah. Can't live without it. Gotham City. yeah. in the middle of stormy weather. We won't stumble. Yeah. Cause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 Did you think you could walk back?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 却为自。